Moet bij het NWS Journaal. Zorgverzekeraar Den, de politiek en deskundigen gingen juist uit van een stijging van ongeveer 80 euro. Volgens de verzekeraar zijn de zorgkosten lager dan verwacht. DSW is ook van plan het verplichte eigen risico met een tientje te verlagen naar 375 euro. Het eigen risico wordt wettelijk vastgesteld, maar volgens DSW kan daar toch van worden afgeweken. De kleine verzekeraar was eerder vaak een goede graadmeter voor de plannen van andere zorgverzekeraars. De Consumentenbond roept alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars op hun tarieven op 1 januari openbaar te maken. Nu zijn de prijzen van veel behandelingen nog geheim. Volgens de bond kunnen patiënten honderden euro's besparen als ze meer inzicht krijgen. Dit jaar maakten vier grote zorgverzekeraars en zes ziekenhuizen hun tarieven al openbaar. Naast topadviseur en schoonzoon Jared Kushner gebruikten volgens de New York Times nog zeker vijf vertrouwelingen van president Trump hun privémail voor overheidszaken. Onder andere ex-adviseur Bannon, oud-stafchef Priebus en Trumps eigen dochter Ivanka. Tijdens de verkiezingscampagne viel Trump Clinton geregeld aan op haar gebruik van privémail als minister van Buitenlandse Zaken. De groep Nederlandse toeristen die zondagavond werd overvallen in Zuid-Afrika... komt uiterlijk morgenochtend terug in Nederland. De 36 waren net begonnen aan hun reis... toen gewapende overvallers hun bus naar het hotel in Johannesburg klemreden. Een van de toeristen zei dat de overvallers eruit zagen als agenten. Hij schat dat ze voor 20.000 euro aan waardevolle spullen hebben meegenomen. Zo'n 30 kinderboekenschrijvers vertrekken bij hun uitgeverij Querido Kind. De schrijvers, onder wie Guus Kuijer en Francine Omen, zijn solidair met de redactie. Die is vertrokken naar ruzie over de toekomst van de uitgeverij. Waar de vertrokken schrijvers hun boeken nu onderbrengen is nog onduidelijk.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 In het midden van het land eh, moet je wel opletten, want er komen mistbanken voor. En door die mist is eh, de spitsstrook op eh, de A9 bij Akersloot in beide richtingen dicht. Moet je rekening houden met wat extra vertraging.